Clemens Peters met het NOS-journaal. Vliegen anonieme bronnen in een grote Surinaamse krant. Volgens deze klokkenluiders dreigt een vliegramp als de autoriteiten niet ingrijpen. Lading die niet goed is gestouwd kan gaan schuiven en het vliegtuig uit balans brengen. De KLM heeft vorige maand een klacht ingediend over een vliegtuig dat door onbevoegden was geladen. De directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij erkent dat er problemen waren bij het dochterbedrijf dat de vliegtuigen laat, maar dat die problemen inmiddels voorbij zijn. De eerste marathon op natuurijs van deze winter zal waarschijnlijk woensdag worden gereden. De KNSB hoopt daar in de loop van de komende dag uitsluitsel over te geven. Vier ijsclubs zijn in de race. Dat zijn Noord-Laren, Haaksbergen, Veenoord en Arnhem. Om een marathonwedstrijd te mogen organiseren moet het ijs minimaal 3 centimeter dik zijn. En deze en komende nacht gaat het flink vriezen, terwijl ook overdag de temperatuur onder nul blijft. Veel vakantiehuisjes op bungalowparken worden niet goed schoongehouden, heeft de Consumentenbond onderzocht. Op 30 parken controleerde de bond één huisje en van die 30 huisjes waren er 14 niet schoon genoeg. Er lag te veel stof of er zat schimmel op de muren en ook troffen de controleurs minder zichtbaar vuil aan, zoals bloedresten, urine en andere lichaamsvloeistoffen. De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar met zo'n 2,5 heeft het CBS uitgerekend op basis van de begrotingen van alle gemeenten samen. De stijging wordt uitsluitend veroorzaakt door de hogere onroerende zaakbelasting, OZB. Die is hoger doordat veel huizen de afgelopen jaren meer waard zijn geworden. De afval- en reinigingsheffingen dalen juist iets. In totaal heffen de gemeenten bijna 10 miljard euro. Het weer. Er valt vannacht vooral in het uiterste noorden een enkele sneeuwbui. En de temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden.